Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne is blij dat Duitsland en misschien ook andere Europese landen... toch zware tanks gaan leveren. De afgelopen tijd twijfelde de Duitse bondskanselier enorm... of hij de tanks wel naar Oekraïne moest sturen. Hij is bang dat de oorlog dan uit de hand loopt. Maar andere landen dringen erop aan. En ook Nederland denkt erover na om tanks naar Oekraïne te sturen, zegt premier Rutte. Alles kan. Wat ons betreft is dat bespreekbaar. Alles is goed voor ons als het maar helpt voor Oekraïne. We leasen nu 18 tanks. Als we die kopen kunnen we ze aan Oekraïne geven. De wegenwacht is hartstikke druk. Vorig jaar moesten 177.000 auto's met pech worden weggesleept. En als een record. Bergingsbedrijven denken dat het misschien met corona te maken heeft. Mensen kochten in die tijd vaak een goedkope tweedehands auto. Die bleken toch niet zo betrouwbaar en dus kwamen ze vaker stil te staan. Gezinnen die het nu zwaar hebben kunnen boodschappen doen bij een speciale supermarkt in Amsterdam. Zover niet af te rekenen, zegt de oprichter. Men kan dus boodschappen doen, dus zelf kiezen wat je nodig hebt. Eh, men hoeft dus niet veel mee te nemen, je bent elke dag welkom. Er is genoeg. Eh, en we hebben op de eerste etage hebben een, ja, een feeder ingebouwd voor die persoonlijke gesprekken. Want eh, de enige voorwaarde aan het gratis vullen van je mandje is dat je hulp wil. Een coach praat met mensen over hun situatie en denkt mee hoe ze die zouden kunnen verbeteren. Er zijn nu 80 gezinnen welkom in de supermarkt. Brahim komt er ook graag. Blij, blij, blij, blij, blij. Heel veel mensen hier hebben, hebben schulden. Eh, ze kunnen de vaste niet meer betalen. Eh, schulden, energie, energierekening, alles is duur. Het is echt hard nodig. De spullen in de supermarkt worden gesponsord door bedrijven. En dan nog het weer. Het kan hier en daar wat mistig zijn. De rest van de dag bewolkt, lokaal af en toe een zonnetje. Het is droog tot de avond en wordt 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 worden aangekocht om ze vervolgens aan Oekraïne te geven. Gemeenten waren vorig jaar erg streng in het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Uit een enquête onder 180 gemeenten blijkt dat meer dan de helft strengere eisen had dan nodig. De Nederlandse chipmachinemaker ASML heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf uit Veldhoven boekte een recordomzet van 21 miljard euro... en behaalde 5,6 miljard euro winst. Het weer, het blijft overwegend grijs met hooguit hier en daar wat zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Vanavond valt er regen.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 I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right Cobra It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna you again. I'ma tie to the bed and set this house on fire.